Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het ziekenhuis in Londen, waar de doodzieke baby Charlie Gard wordt verpleegd... heeft de afgelopen tijd duizenden verwensingen en bedreigingen gekregen. In een verklaring zegt het ziekenhuis dat er zelfs doodsbedreigingen zijn binnengekomen... en dat de politie is ingeschakeld. Artsen vinden het zinloos om de zwaar gehandicapte baby verder te behandelen. De ouders zijn het daar niet mee eens en willen een experimentele behandeling in de VS. Bij een steekpartij in Bergen op Zoom is vannacht een man om het leven gekomen. Een andere man raakte zwaar gewond. Hij ligt in het ziekenhuis. De steekpartij was in een huis aan de oostkant van de stad. De politie van Bergen op Zoom kan nog niets zeggen over de toedracht. De VN-veiligheidsraad vergadert morgen over de oplopende spanningen in Jeruzalem. Zweden, Frankrijk en Egypte hebben de spoedzitting aangevraagd... omdat ze zich grote zorgen maken over de situatie. Het toenemende geweld rond de Tempelberg en op de westelijke Jordaanhoever heeft aan verschillende mensen het leven gekost en honderden mensen raakten gewond. Vandaag vergaderen de betrokken Israëlische ministers over de spanningen. De oppositie in Venezuela heeft voor woensdag en donderdag een landelijke staking aangekondigd. Maandag en vrijdag zijn er opnieuw betogingen. De oppositie in het Latijns-Amerikaanse land wil president Maduro dwingen af te zien van de verkiezingen van volgende week zondag voor een speciale volksvergadering. Die moet een nieuwe grondwet voor Venezuela opstellen. De nieuwe communicatiechef van president Trump, Anthony Scaramucci, heeft zijn oude berichten op Twitter gewist. Er waren berichten bij met complimenten voor Hillary Clinton tijdens de verkiezingen, de uitdager van zijn nieuwe baas Donald Trump. Verder pleitte Scaramucci voor strengere wapenwetten en hekelde hij mensen die klimaatverandering een hoax noemen. Scaramucci zegt dat hij van mening is veranderd en dat hij nu in dienst is van Donald Trump. Het weer, zon maar ook buien met een kleine kans op onweer.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 Zo gauw country op rap begint te lijken, noem ik het crap. Ook de andere songs uit de Nashville Hitfabriek hebben vaak weinig of niets meer met country te maken. Jammer, maar het is niet anders. Gelukkig blijft er genoeg over om wel van te genieten. Zo hadden we als eerste gasten Gal Holiday met haar Honky Tonk Revue, met Teach Me How to Two Step. Als het aan mij ligt, is deze dame volgend jaar in ons land te bewonderen. step on your toes. Ook verwelkom ik goed old Johnny Bush met Ain't No Honky Tonks in Jail. Hij krijgt steun van Reckless Kelly. Ain't no honky tonks in jail. No cigarettes, they read your mail. You can't hear the jukebox wail. There ain't no honky tonks in jail. There ain't no dancing going on. No guitars picking all night long. Nobody's here to go my bail. ain't no honky tonks in jail. There ain't no honky tonks in jail should have walked that straight and narrow trail. My freedom's gone, I live in hell. ain't no honky tonks in jail. I barely get three meals a day. Some commissary and a place to lay. There's 21 men in a 10-man cell. There ain't no honky tonks in jail. I read the good book, I've got time. I'd love to see the neon sign. I'd love to hear the jukebox wail. There ain't no honky tonks in jail. There ain't no honky tonks in jail. Should have walked that straight and narrow trail. My El Camino up for sale. on work release. I didn't come back, they sent police. They said, boy, you be here spill. Ain't no honky-tonks in jail. There ain't no honky-tonks in jail. Should've walked that straight and narrow trail whole town thinks that I have failed. There ain't no honky tonks in jail. There ain't no honky tonks in jail. Should've walked that straight and narrow trail. My car's impounded and for sale. There ain't no honky tonks in jail. Over Justin Bryan is nog weinig bekend. Hij heeft onlangs zijn debuut uitgebracht waar we If Honky Tonk Could Talk op terugvinden. De songs zijn van hemzelf en hij weet ze voortreffelijk neer te zetten met zijn donkere, sobere stemgeluid. bar stool, six strings and an old fool, pouring out my heart for an empty room. Double shots of whiskey, wishing you would miss me.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 De jonge Steve Earle kwam in de jaren 70 in Nashville aan op het moment dat de zogenaamde outlaw country er haar hoogtepunt kende. Walkin' in L.A. is mijn favoriete track van het album van de maand So You Wanna Be An Outlaw. Wat mij betreft een absolute aanrader. Aan het eind van de song krijgt Steve steun van Johnny Bush, die eerder ook al langskwam. kwam. Nobody walks anywhere any other way in this lonesome town. Nothing separates. and gentlemen, Johnny Bush. Weekend warriors cruising up and down the boulevard. Back to work on Monday morning, think they've got it all. When you're walking in L.A., you might as well lay down and die. Cause nothing's gonna be alright. Kelly Cardamon met het fraaie Torchongs Tequila and Time. I will always love you. It told you think by now I'd know I'm gonna need a lot of love to get him off of de act van de maand. Voor zover ik weet scoorde Gene Watson met 14 Carat Mind zijn enige nummer 1 hit. Hij stond één week op die positie van de in totaal 19 weken in de charts. We schrijven 1981. Crossroads, nummer 1 country hit. still recall the morning that I met you, standing out in front of Wilson's Five and Dime, staring through the window at the jewelry, hungry for the things you couldn't buy. Just like a fool, I thought that I could please you. I saw you had an eye just dissatisfied. not enough to keep you satisfied. Cause a man that's got a sawmill occupation can't afford to feed a rich girl's appetite.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 I wish it was Friday. Hotel California is een van de grootste en bekendste hits van de Eagles. In 1978 wonnen ze er een Grammy Award mee. Het nummer staat elk jaar hoog in de top 2000. In ons land reikte de song niet verder dan de achtste plaats in de hitlijsten. In het tweede uur een opmerkelijke cover van deze song. De original van deze week. city hall. master's chambers. They gathered for the feast. They stab it with their stealing eyes, but they just can't nieuwe album van Debbie Cochran, Born Again Wildflower, opent met een duet met Dolly Parton. Die song komt een andere keer aan bod. Nu luisteren we naar Bouquet of Roses. Dear Lord, it's me again clear my head. I kept my distance, losing sight of good. I misunderstood. I know you hear me crying. Why country songs uit eigen land is een vast onderdeel en onlosmakelijk verbonden met dit programma. Redney Foster is de schrijver van Just Call Me Lonesome. We voorzien de song van een Nederlands tintje door de versie van Danny Everett te laten horen. from now on. I climb the stairs up to my room, but no. Natuurlijk is Mercy John wel eens in Amerika geweest. Nashville bijvoorbeeld, waar het schrijven van songs net zo makkelijk gaat als thuis. Dat thuis ligt in een klein dorpje in Brabant. Op zijn nieuwe album This Ain't New York, dat in februari 2017 werd uitgebracht, beschrijft Mercy John zijn wereld vol angst en geluk, liefde en verdriet. This ain't New York, this ain't paradise. This is our world. This is sacrifice. I'm not waiting for a train to come. The ride I needed went by long ago, and it's not easy. Again, it's not hard told what to do, and I think at all. I'm not. Schumann verwierf nationale bekendheid door zijn optreden in de Soundmix Show van Henny Huisman. Hij werd tweede met het repertoire van Elvis Presley, met vertolkingen van Are You Lonesome Tonight en Don't Be Cruel. Hij werkte ook met drumlegende Larry London en schreef de titelsong Set the Clock on Rock van het gelijknamige album. my rock and roll. Dit was het blokje country uit eigen land. Op Wildcat Pie en The Great Wallapetea tonen Walt Wilkins en de Keros hoe aanstekelijk en gevarieerd een bonte mix van country rock, folk, blues en soul kan klinken. Opgeluisterd met West Coast klinkende zangpartijen en een knap instrumentaal kruidenboeket. Jimmy Davis is met vier songs de bedrijvigste songwriter van het album en pakt onder meer uit met lekkere honky-tonk in het stomende If I Had a Little Truck. if I had a little truck, tell you what do. drive all the way from me to you. I'd carry you away with all of stuff. all loaded in the back. If I had a little truck, the wind's gonna blow in a red little ball. There ain't nothing you can do, there ain't nothing at all. It don't hurt we go. If I had a little truck, man, you just don't know. Yes, sir. If I had a little luck, I tell you what the track and the casinos too. And I place a few bets, I might win a million bucks. Now that's as lucky as it gets, if I had a little luck. The wind's gonna blow and the rain's gonna fall. Ain't nothing you can do, ain't nothing at all. You Wanna Be an Outlaw is een tribute aan de outlaw-beweging en aan Waylon Jennings in het bijzonder. Net als Jennings speelt Earl op deze plaat een Fender Telecaster. En de plaat zit dan ook vol Bakersfield Country. De twang van de Telecaster is daarbij onmisbaar. Willie Nelson is de gast in het titelnummer en verder zijn er gastbijdragers van Miranda Lambert en Johnny Bush, schrijver van de outlaw classic Whiskey River. Met de honky-tonker If Mama Could See Me belanden we in de glorieperiode van de Bakersfield Sound. Crossroads. Dit is het favoriete album van de maand. multiply tired. Crossroads, Kees de Haan. Traditionele country en het behoeft geen nader uitleg. Country Music Lost Its King wordt opgedragen aan George Jones. Deze song is een goede opmaat naar het tweede uur. Nu eerst even een kopje koffie. Zometeen nog een uur country. From the streets of Beaumont, Texas to the grand old Opry. From dingy bars, package shows, to the halls of Carnegie. He poured his heart out every time. He sang for you and me. Oh, we're sure gonna miss you, George. Country music lost its king. down my spine every time I hear him sing. for sure gonna miss you, George. Country music lost its king. feeling, George. It's like he gave it all to you. Now you can live forever. Like the songs you used to sing. Oh, we're sure gonna miss you, George. Country music lost its king. It's been a good year, boy. up and down my spine every time I hear him sing. For sure gonna miss you, George. Country music lost its king. For sure. forward, you lean back, you hear the wheels go clackety clack, just rolling down like a bumpy little railroad track. Things keep changing, you don't change a thing.